de De Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek. Echte muziek. I spread my wings if I was a bird. Fly these oceans in Radio 501. Nu op Radio 501. 501 Classics met Adriaan Pop. over de klok van eh, ja, 12 uur eigenlijk. En dat op deze zondag. Het is 5 graden onder nul. Lekker koud. we zitten hier allebei een beetje te bibberen, Chris en ik. We trapten vandaag af met Chris Keys en Shadows, de nieuwe plaat voor jou van deze week. En George Michael, Freedom uit 1990. Zo hoorde je Nicky Friends en Total Eclipse of the Heart. <laughs> ik weet al wat er te hard staat. <laughs> oh jongens, het gaat weer lekker. Het is koud hè. En daarvoor Guns N' Roses en November Rain, de 8 minuten uitvoering. Even lekker relaxen met Jamiroquai en Virtual Insanity. should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? Australië R.E.M. en Losing My Religion. Straks rond kwart voor één de foute plaats. Van 20 januari 2013. En natuurlijk in het volgende de 5 Line Classics Top 3. ac ACDC en Thunderstruck. Nou, als je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het niet meer. Het is kwart voor één. Het is tijd voor de foute plaat van 20 januari 2013.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 you might be missing some of the benefits that stereo can provide. One, two, three, four. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Radio 501. Attentie, ter hoogte van strandpijl 16 is zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen halen bij gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Er is hier brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl Dit was een bericht van de brandweer. Jasmin heeft een handicap. In woonvorm eigenwijs woont ze met vijf andere meiden. Gewoon zelfstandig, met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. 501 Classics met Adrian Pop. welkom in het tweede uur van 5 Lane Classics.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 Plane en Jump Around Before The Cure en Friday I'm In Love. Het is bijna half twee. Het is tijd voor de 5 Lane Classics top 3. dat was de 5 Line Classic Top 3 van 20 januari 2013. Op nummer 3, Delight en Groove is in the Heart. En op nummer 2, No Doubt en Don't Speak. En op 1, Marky Mark en Good Vibrations. Volgende week weer een 5 Line Classics Top 3. Geheel nieuw, heel vers. Wil je er zelf eentje samenstellen, dan kan dat. Stuur dan even een mailtje naar studioradio Lane. En dan eh, komt dat helemaal goed. Ik heb nog voor je klaarstaan Will Smith, Getting Jiggy With It en London Beat I've Been Thinking About You. On your mark, ready, set, let's go dance floor pro. I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like play. Yo, my cardio is in infinite. <laughs> Big Willie style's all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off or go off and get shit sharp. You don't stop in the winter order. Summertime. I mix it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them, flatten them. Like, getting, thought I took a spell but I didn't trust the lady of my life. She hitting, hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. formatie London Beat en I've Been Thinking About You. En daarvoor Will Smith en Getting Jiggy With It. Ik heb er nog twee voor je. Black Smoke, Strike It Up en Lila K, Open Sesame. Ik zeg, doe de dingen goed die je denkt goed te doen. En tot volgende week.